heeft een schikking met justitie afgewezen. Ze moet nu voor de rechter verschijnen. Justitie verdenkt haar van valsheid in geschriften en haar man wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en het witwassen van geld. Vanmiddag presenteert de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties het eindrapport. In Zuid-Korea zijn vier militairen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 25 tot 45 jaar voor het doodmartelen van een collega. Ze mishandelden de 20-jarige dienstplichtige een maand lang. Hij werd geslagen en mocht niet eten en slapen. Uiteindelijk overleed hij. De zaak leidde tot veel verontwaardiging in Zuid-Korea. De hoogste militair van het land nam vanwege de zaak ontslag. Duizenden Nederlanders zijn in geldnood gekomen door de rigoureuze aanpak van de fraude door de Belastingdienst. Dat zegt een nationale ombudsman. Nadat Bulgaren hadden gefraudeerd met Nederlandse toeslagen werden de betalingen stopgezet en moesten 200.000 mensen maanden wachten op hun geld. Het risico en de schadelijke gevolgen van de vertragingen werden ten onrechte bij de burger neergelegd. Archeologen hebben in een oude Mexicaanse tunnel 50.000 rituele objecten gevonden. Het gaat om sieraden, beelden en messen. De tunnel is gevonden onder een prehistorische stad. De archeologen vonden ook drie kamers waarin mogelijk koninklijke tombes verborgen liggen. De inwoners van de stad verzegelden de tunnel zo'n 1800 jaar geleden. Onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in hoe vroeger heersers en priesters leefden. De opgravingen zullen nog zeker een jaar duren. Het weer, veel bewolking. Vooral in het westen is er nu wat motregen. Vanmiddag vooral in het noorden. In het zuidwesten kan dan af en toe de zon doorbreken. En het wordt 12 tot 18 graden. Morgen en zaterdag is het droog.